ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer mensen moesten zich dit jaar melden bij het CBR voor een cursus. Het aantal verplichte cursussen vanwege drugsgebruik in het verkeer is met bijna 70% gestegen. Voor alcohol is het 26% omhoog gegaan. Het CBR vertelt hoe dat komt. We hebben een intensieve samenwerking en een goede gegevensdeling met de politie. En bijvoorbeeld eh, met drugs krijgen we automatisch eh, de gegevens door van de politie sinds april dit jaar. Dus dat kan een verklaring zijn van de toename. Als je wordt betrapt is zo'n CBR-cursus verplicht en je moet hem ook zelf betalen. Eh, die cursussen eh, qua bedragen lopen tussen de 800 en 1300 euro. Als je dat netjes betaalt en je volgt de cursus, je maakt hem af... dan mag je je rijbewijs houden, maar doe je dat niet... dan wordt het rijbewijs tijdelijk geschorst... totdat je alsnog de cursus hebt afgemaakt. Europese leiders zijn het eens geworden over steun aan Oekraïne. De EU gaat 90 miljard euro lenen. Dat kan Oekraïne dan bijvoorbeeld gebruiken voor nieuwe wapens. Het idee was om te helpen met geld uit Rusland dat op Europese rekeningen staat. Maar dat zagen sommige Europese landen niet zitten. Even opletten als je over de A15 langs Rotterdam komt. Een vrachtwagen vol met oud ijzer is daar gekanteld bij Pernis. De weg ligt nu vol met schroot en het gaat de hele dag duren om de rotzooi daar op te ruimen. En TikTokkers in Amerika kunnen opgelucht ademhalen. Al jaren dreigt de VS namelijk om de app te verbieden... omdat ze daar bang zijn voor Chinese inmenging en datadiefstal. Nou, drie investeerders hebben nu het Amerikaanse deel van TikTok gekocht... zeggen meerdere bronnen. Mijn collega Ruben van de economieredactie weet waarom er echt een oplossing moest komen. Ook Donald Trump die zit inmiddels op TikTok... en ook daar is het een eh, groot succes. Dus ja, verbieden is misschien ook niet zo'n eh, geweldig plan. We hebben ook die beelden gezien van eh, Amerikaanse meisjes... die in huilen uitbarsten omdat eh, een deadline naderde waarbij TikTok verboden zou worden. Nou, oh, weer uitstellen allemaal. Maar goed, nu was er gisteren weer een deadline en die zouden dan toch een knoop zijn doorgehakt. Heb ik het weer nog voor je. Vooral veel regen vanmorgen. In de loop van de middag op de meeste plekken weer droog.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 Uh, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If that an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.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 hadden eigen aria's. Voor sprot en haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken kwam van overal. ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een neer. Van Pallias of Jeruzalem. Hilversum drie bestond nog niet, Maar ieder had zijn eigen stem.